Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Woningcorporatie Vestia gaat de huren voor nieuwe huurders met 9% verhogen en meer woningen verkopen. Vestia kwam in acute geldnood door speculatie op de beurs. Directeur Erik Staal, die gedwongen opstapte, krijgt een pensioen van 3,5 miljoen euro mee. De Woonbond noemt het schandalig dat Vestia de financiële problemen op huurders afwentelt. In Homs hebben Syrische troepen medewerkers van het Rode Kruis en de Syrische Rode Halve Maan tegengehouden toen die in de wijk Baba Ammer gewonden en zieken wilden helpen. De hulpverleners waren met voedsel en medicijnen naar Homs gereden in de veronderstelling dat het bewind toestemming had gegeven voor de hulp. Bij het naderen van de wijk Baba Ammer werden de vrachtwagens en ambulances tegengehouden. Het internationale Rode Kruis in Genève heeft woedend gereageerd en noemt het onacceptabel dat gewonden niet mogen worden geholpen. De wijk Baba Ammer is zwaar getroffen door wekenlange aanvallen van het leger. Gisteren gaf het vrije Syrische leger de strijd in de wijk op nadat de regering had gedreigd met een groot offensief. Minister De Jager heeft na de ministerraad gezegd dat hij niet bij de Europese Commissie gaat bedelen om een soepele houding ten opzichte van de Nederlandse begroting. Nederland moet zich aan de Europese begrotingsregels houden, vindt hij. Gisteren berekende het Centraal Planbureau dat Nederland volgend jaar afstevend op een begrotingstekort van 4,5 Dat is te veel. De minister voegde er wel aan toe dat de begrotingsregels enige ruimte zouden kunnen bieden. Spanje gaat de doelen voor het terugdringen van het begrotingstekort dit jaar niet halen. Het tekort zal oplopen naar 5,8 procent. Dat heeft de Spaanse premier Rajoy gezegd na afloop van EU-beraad. De Spaanse regering heeft voor miljarden aan bezuinigingen aangekondigd, maar het doel van een tekort van 4,4 procent voor dit jaar is te ambitieus, zei hij. Het weer... Vannacht een graad of 5, morgen is het overwegend bewolkt, het wordt ongeveer 13 graden en s'avonds gaat het regenen. Dit was het NOS. E. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag.